Zo gaat de minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen omhoog naar 21 jaar. Dan komt een verplichte wachttijd van drie dagen voor de aanschaf van een vuurwapen. Verder mogen een aantal schoolmedewerkers een wapen dragen. De wapenlobbyclub NRA heeft meteen de staat Florida voor de rechter gedaagd. Volgens de wapenlobbyisten zijn de maatregelen in strijd met de grondwet waarin staat dat het recht van de Amerikanen om wapens te bezitten en te dragen niet beperkt mag worden. Grote modellenbureaus hebben jarenlang minderjarige meisjes naar een Amsterdamse fotograaf gestuurd die mogelijk strafbare beelden heeft gemaakt. Dat schrijft de Volkskrant. De politie gaat de fotograaf waarschuwen dat hij het risico loopt dat hij zich schuldig maakt aan kinderporno. In een reactie noemt de fotograaf de beschuldiging een absurde suggestie. De stroomstoring in Amsterdam is nog niet helemaal verholpen. Netbeheerder Liander hoopt in de ochtend alles hersteld te hebben. Van 28.000 getroffen huishoudens hadden er gisteravond 5.000 nog geen stroom. Bij het opstarten van de stroomvoorziening zijn rond middernacht twee elektriciteitskasten in de buurt van het Rembrandtplein in brand gevlogen. Er kwam daar bij het opstarten van de stroom volgens de brandweer zoveel elektriciteit doorheen dat er brand ontstond. Inmiddels zijn die branden geblust. Ook Australië wordt vrijgesteld van de nieuwe staal- en aluminiumheffingen... die de Amerikaanse president Trump eergisteren aankondigde. In een tweet zegt Trump dat hij heeft afgesproken met de Australische premier Turnbull. Het was al duidelijk dat de heffingen worden opgeschort voor Mexico en Canada. Het weer, op veel plaatsen regen, die trekt de komende uren via het noorden weg. Vandaag is het verder bewolkt met af en toe zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen blijft het een paar graden koeler en dan is het regenachtig. Dit was het NOS Journal.